Na de onbewezen beweringen over fraude braken enkele Amerikaanse zenders de uitzending van zijn verklaring af. CNN en Fox bleven wel doorgaan. Trump zei verder nog dat de juridische strijd over de verkiezingen uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof terecht zou komen. Joe Biden zei eerder op de avond dat hij ervan overtuigd blijft... dat hij bij de verkiezingen als winnaar uit de bus zal komen. In vijf van de 50 Amerikaanse staten is nog geen uitslag bekend van de verkiezingen. In Georgia is het nu een nek-aan-nek -nek race. De aanvankelijke voorsprong van Trump is in de uitslagenkaart van persbureau AP bijna volledig verdwenen. Trump staat daar nog maar een paar duizend stemmen voor. Groningse bestuurders en het Rijk presenteren vanmiddag een akkoord... ter waarde van ruim 1,5 miljard euro voor het aardbevingsgebied in Groningen. De deal gaat voor het grootste deel over de versterkingsoperatie... maar ook over het toekomstperspectief voor de provincie. Bewoners krijgen geld om huis, hun huis te versterken of te verbeteren. In de dorpen waar soms hele straten en wijken worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd... krijgen de gemeenten ook 300 miljoen euro van het Rijk... voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Het akkoord is na maanden onderhandelen tot stand gekomen. Zorgpersoneel, politieagenten, scholen en kinderopvang... kunnen vanaf eind deze maand gebruik maken van sneltests. Binnen 30 minuten is dan duidelijk of iemand besmet is met het coronavirus. De test moet ervoor zorgen dat de sectoren minder te maken krijgen met verzuim. Het weer vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af tot net boven het vriespunt met lokaal kans op mist en vorst aan de grond.